12 uur. moet met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de parlementsverkiezingen in Suriname rommelig verlopen. Op sommige locaties hebben mensen hun stem uitgebracht op verkeerde stembiljetten. Eén stembureau werd even gesloten omdat het volgens de voorzitter een chaos was. De stembureaus sluiten rond deze tijd, maar op plekken waar nog rijen staan mag iedereen nog stemmen. Volgens de peilingen staat de regeringspartij NDP op een flink verlies waardoor Desi Bouterse mogelijk straks geen president van Suriname meer is. Minister Grapperhaus blijft erbij dat BOA's geen wapenstok en pepperspray moeten krijgen. Die zijn volgens de minister alleen bedoeld voor de politie. De handhavers demonstreren komende dag in 20 steden voor een betere wapenuitrusting. Directe aanleiding is de mishandeling van een handhaver in IJmuiden op Hemelvaartsdag. Grapperhaus vindt wel dat boa's een noodknop en een bodycam moeten krijgen... en dat de politie meteen moet komen als een boa in de problemen is. In Engeland mogen vanaf half juni duizenden winkels, warenhuizen en winkelcentra weer open, heeft premier Johnson gezegd. Vanaf 1 juni mogen markten en autodealers al open als ze kunnen voldoen aan de coronarichtlijnen. Volgens de premier zijn het wel overwogen voorzichtige stappen op weg naar de wederopbouw van het land. De versoepeling geldt niet voor de andere delen van het Verenigd Koninkrijk... Noord-Ierland, Schotland en Wales. Nederlanders denken erg verschillend over aardgasvrij wonen... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 49 van de ondervraagden steunt het voornemen... dat alle huizen in 2050 aardgasvrij zijn. Vooral hoger opgeleiden en mensen met een hoog inkomen zijn positief... Lager opgeleide, ouderen en alleenstaanden zien de overgang naar een aardgasvrije woning veel minder zitten. Ze vinden het lastig om een alternatief voor aardgas te kiezen. De SCP waarschuwt dat de overheid aandacht moet hebben voor de verschillende opvattingen. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur de daalt inwaarts tot een graad of 4.